Waar de schoten precies vandaan komen is onduidelijk. Er zijn naar verluid geen slachtoffers. Ook vannacht zijn er nog altijd duizenden mensen op het centrale plein. Gisteravond stelde president Obama nogmaals dat de hervormingen in Egypte nu moeten beginnen. Hij riep de Egyptische president Mubarak op de juiste beslissing te nemen. Hij moet luisteren naar de stem van het volk, zei Obama. De verklaring van Obama kwam aan het einde van de elfde dag van protest in Egypte. Opnieuw waren honderdduizenden betogers op de been in Cairo en ook in steden als Alexandrië en Suez werd geprotesteerd. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland denken aan een fusie. Dat schrijven ze in een brief aan minister Donner. Vooruitlopend op een onderzoek naar de mogelijkheden willen ze al meer gaan samenwerken op het gebied van openbaar vervoer, het verstrekken van subsidies en het onderhoud van provinciale wegen. Daarmee komen ze tegemoet aan de wens van het kabinet. Gasbedrijf Air Liquide in Pernis heeft gisteravond op last van de Milieudienst een ketel afgesloten. De hele avond kwamen er bij de Milieudienst Rijnmond klachten binnen over geluidsoverlast. Zo'n 170 inwoners van Pernis, Vlaardingen en Schiedam klaagden over een hard blazend geluid. De bron van ergernis bleek een ketel van de gasproducent in Pernis. De ketel maakte veel herrie doordat een klep defect was. De speelfilm Sonny Boy heeft binnen negen dagen ruim 100.000 bezoekers getrokken. Daarmee heeft de verfilming van het boek van Anne-Jet van der Zeil de status van gouden film bereikt. De film en het boek vertellen het ware verhaal van de liefde tussen een Surinamer en een getrouwde blanke vrouw eind jaren 20 van de vorige eeuw. Het weer, een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind met in de kustprovincies zware windstoten.